11 uur. Gert bij het NOS-journaal. Binnen de SGP is een klacht ingediend vanwege verbaal agressief en intimiderend gedrag. De vertrouwenspersoon van de SGP heeft een rapport opgesteld... na een melding van iemand bij een stichting die aan de partij is verbonden. Deze medewerker heeft over een deel van het bestuur geklaagd... en zet volgens de Telegraaf ook vraagtekens bij de doelmatigheid van reizen... die worden betaald met belastinggeld. De Telegraaf meldt dat de klager is gestraft voor zijn kritiek... Het SGP-bestuur zegt dat het erop zal toezien dat de klacht netjes en integer wordt behandeld. Samsung heeft veel last van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De winst van het Zuid-Koreaanse concern is in het tweede kwartaal gehalveerd... vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Er was minder vraag naar de duurste smartphones en naar chips. Ook de problemen bij het Chinese Huawei, een grote klant van Samsung, kosten veel geld. Bij een explosie in een flat in Vlaardingen zijn twee mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Na de ontploffing brak brand uit. De voorgevel van een van de appartementen is eruit geblazen. De 17 appartementen in het gebouw zijn ontruimd. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. In Maleisië staat een filmproducent terecht op beschuldiging van het witwassen van 250 miljoen dollar. Riza Aziz was betrokken bij de Wolf of Wall Street over een loesje beurshandelaar die steenrijk wordt. Hij is de stiefzoon van de voormalige Maleisische premier Razak... die zelf is verwikkeld in een grote corruptiezaak. Minister Bruins zegt dat er private partijen zijn gevonden... die geld willen steken in een nieuwe reactor in Petten. Hij verwacht volgend jaar een akkoord. In de reactor worden isotopen gemaakt die nodig zijn bij de behandeling van kanker. Omdat de gesprekken nog bezig zijn... wil Bruins nog niet zeggen om welke financiers het gaat. Als ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in 2021 beginnen. Het weer veel zon, vooral in het zuiden. In de rest van het land wat meer bewolking. Het waait flink op de Wadden en rond het IJsselmeer. Het wordt 19 graden in het noordwesten en maximaal 27 in het zuidoosten.